Kirsten Klomp met het NOS-journalistische crisis zijn er vorig jaar meer mensen uit de grote stad vertrokken. Veel mensen zochten aan het begin van de crisis de grote steden op, maar nu de huizenmarkt op gang komt vertrekken ze volgens het CBS weer naar kleinere gemeenten. Er vertrokken vooral veel mensen uit Amsterdam, maar ook inwoners van Utrecht en Den Haag verruilden de stad voor een plaats in de buurt. Rotterdam kreeg er als enige van de vier grote steden wel meer inwoners bij. PVV-leider Wilders wil zijn standpunten over de islam niet aanpassen als hij na de verkiezingen in een nieuw kabinet zit. Wilders erkent in een gesprek met de NOS dat hij in een regering met andere partijen concessies moet doen, maar hij wil alleen regeren als de PVV op de belangrijke punten zijn zin krijgt. De PVV bestaat vandaag tien jaar. De NS zet vanaf vandaag spitsbussen in tussen Castricum en Amsterdam-Sloterdijk om de drukte in de trein te verminderen. Treinreizigers kunnen daarmee kiezen tussen een drukke trein of een zitplek in de bus, maar die doet er wel bijna een uur langer over. De busrit is wel goedkoper, een ritje kost 1 euro en reizigers krijgen een consumptiebon. De proef duurt voorlopig nog tot 1 mei. Het dodental van de orkaan Winston, die dit weekend over Fiji raasde, is opgelopen naar 18. De meeste mensen kwamen om door huizen die zijn ingestort of rondvliegend puin. Op veel plekken is de stroom uitgevallen en er is een gebrek aan schoon drinkwater. De regering van Fiji heeft voor een maand lang de noodtoestand afgekondigd om snel te kunnen optreden. Bij Weijen is gisteravond een vrouw met haar auto de IJssel ingereden... omdat ze de aanwijzingen van haar navigatie iets te strikt volgde. De navigatie ging ervan uit dat de veerpont aan haar kant van de rivier lag... maar dat was niet zo. De kapitein van de veerpont zag het ongeluk gebeuren... en kon de vrouw ongedeerd uit het water halen. Het weer, de regen, trekt langzaam weg naar het zuiden. Vanmiddag kan het in het noordwesten even de zon schijnen. En bij een matige wind wordt het 7 of 8 graden.